Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Hoeka Albanese opgepakt. Ze wilden met de veerboot oversteken naar Engeland... en hadden zich in een vrachtwagen verstopt. De marechaussee hield de groep aan na een tip. De illegalen zijn tussen de 14 en 22 jaar. De Ierse vrachtwagenchauffeur is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Donderdag lukte het 68 andere illegalen wel om de oversteek te maken. Zij worden vandaag weer teruggestuurd naar Nederland... Bij het Duitse festival Rock am Ring zijn vannacht 27 gewonden gevallen door blikseminslag. Zes anderen raakten zwaar gewond. Vanwege het onweer werd gisteravond al een van de optredens afgelast. De organisatie zou bezoekers hebben gevraagd in hun tenten op de camping te schuilen. Het rockfestival trekt tienduizenden bezoekers en wordt gehouden in het westen van Duitsland. Een gay pride in de Oekraïense hoofdstad Kiev is uit de hand gelopen. Tientallen tegendemonstranten zijn opgepakt omdat ze deelnemers aanvielen. Er werden traangasgranaten en rookbommen gegooid... waarna de Oekraïense politie ingreep. President Poroshenko zei voor de Gay Pride nog... dat iedereen het recht heeft om eraan mee te doen. Voor het eerst in lange tijd zijn er weer meer caravans verkocht. De verkoop nam vorige maand toe met 10% vergeleken met mei vorig jaar. Er werden 951 nieuwe caravans verkocht. Sinds 2004 daalde de verkoop ieder jaar. Volgens de brancheorganisatie heeft 1 op de 10 gezinnen in Nederland inmiddels een caravan. Premier Rutte is ervan overtuigd dat de handelsrelatie tussen Nederland en India sterk zal worden verbeterd. Hij leidt een tweedaagse missie naar het land. Ook minister Ploemen, staatssecretaris Dijksma en vertegenwoordigers van 85 bedrijven zijn erbij. Er zijn al tientallen contracten afgesloten, onder meer over scheepsbouw en de export van fruit. Dan nog het weer, droog en steeds meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden.